Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De politie Harvey Weinstein. Die is het middelpunt van een seksschandaal. Aanleiding is de beschuldiging door een actrice van verkrachting in haar eigen appartement. Ze heeft zich vorige week bij de politie gemeld. Die zegt dat haar beschuldiging geloofwaardig is en dat er bewijs moet worden gevonden. Ook zegt de politie dat Weinstein zou zijn opgepakt als hij nu in New York was. Het ernstig zieke illegale Mexicaanse meisje dat na een operatie in de VS werd opgepakt is weer vrij. De autoriteiten hebben het kind van tien laten gaan. Waarom is niet bekend. Ze werd dinsdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de ambulance werd tegengehouden door grenswachten. Die gaven haar toestemming om naar het ziekenhuis te gaan. Maar toen het meisje na de narcose wakker werd, werd ze naar een instelling voor illegale gebracht. Mensenrechtenorganisaties spraken daar schande van. Justitie is een onderzoek begonnen naar het schuren van treinen in Tilburg... waar verf op zat met het schadelijke chroom 6. Honderden mensen hebben die treinen tussen 2004 en 2011 geschuurd... als reïntegratieproject. De gemeente en onderhoudsbedrijf NetTrain zijn daar volgens onderzoek van het Brabants Dagblad nalatig bij geweest. De mensen werden niet goed beschermd tegen de kankerverwekkende stof. Zo waren er te weinig stofmaskers. Het OM in België heeft het Europese arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse leider Puigdemont en vier ministers binnen. De vijf zitten al een paar dagen in België, terwijl ze in Spanje voor het Hoge Rechtshof hadden moeten verschijnen, vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. Als het arrestatiebevel volgens de regels is opgesteld, worden Puigdemont en zijn gevolg waarschijnlijk opgepakt. Het weer, vandaag schijnt de zon enige tijd, maar vooral in het westen en het noorden zijn er ook veel wolken. In het westen met regen, het wordt 14 graden in het noorden en 17 graden in Limburg.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 Take your time. time ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. van mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug. En ik vraag je... beminnen mij. looking for a Can't.